Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Agenten van de Rotterdamse politie worden beter getraind op het gebruik van geweld... en het voorkomen van ongewenst gedrag. En ook moeten ze vaker in gesprek met mensen op straat. Dat staat in een plan van aanpak na problemen bij de politie daar. In een, in een onderzoek spraken medewerkers van discriminatie, seksisme en grensoverschrijdend gedrag. Volgens het rapport zorgt dat niet alleen voor risico's voor agenten zelf... maar ook voor mensen op straat. De Rotterdamse politie denkt ook over het oprichten van een discriminatiemeldpunt. De Amerikaanse president heeft in zijn laatste speech voor de Verenigde Naties gezegd dat een grote oorlog in het Midden-Oosten in niemands belang is. Hoewel het geweld tussen Israël en Hezbollah de afgelopen dagen verder is toegenomen... denkt Biden nog steeds dat een diplomatieke oplossing mogelijk is. Hij roept Israël en Hamas op om voor het laatste voorstel voor een staakt het vuren in Gaza te kiezen. Het voorstel is opgesteld door bemiddelaars van de VS, Egypte en Qatar. Tekenaar Hajo de Reiger heeft de Inkt Spotprijs gewonnen. Dat is de prijs voor de beste politieke tekening. Op de tekening is Wilders te zien met zijn middelvingers omhoog. NRC-tekenaar De Reiger maakte de tekening vorig jaar... nadat de PVV de overwinning boekte van de Tweede Kamerverkiezingen. En het einde van een tijdperk. Ja, spotters konden vandaag afscheid nemen van de F-16. Op vliegbasis Volkel mochten ze hun grote liefde nog één keer in de ogen kijken. Dat is de kist waar ik mee ben opgegroeid. Eh, als klein jongetje hier naartoe gegaan met de buurman en eh, daarna is het eigenlijk nooit meer goed gekomen. Ik ben opgegroeid met de F-16. Eh, ik heb hem zien komen en nu wuif ik hem uit. Ik spot vanaf 2016 en ja, de F-16 altijd een van de mooiste toestellen geweest. Vrijdag neemt Nederland na 45 jaar officieel afscheid van de vliegtuigen. De laatste toestellen vliegen die middag een afscheidsronde boven Nederland. Dat doen ze vooral boven locaties waar ze actief zijn geweest. In Brabant vliegen ze onder meer over Woensdrecht, Breda, Rijen, Eindhoven, Volkel en De Peel. Dan het weer. De regen trekt via het oosten weg.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 Nee, dat was het orkest van Count Basie. Jumping at the Woodside. Welkom bij het tweede uur ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Eh, in dit tweede uur randen van de jazz. Uh, ik heb een aantal opnamen van klassieke composities gespeeld door jazzgroepen. En ik heb eh, nog wat eh, vocal. Ik heb bijzonderheden van alles wat. We gaan nu luisteren naar een eh, fenomeen dat ook een hele tijd in is geweest. Dat waren de zogenaamde session-opnames. Wij kennen session als een zaaltje open. we zetten een paar muzikanten neer. Iedereen komt binnen. diverse muzikanten sluiten aan en klimmen op het podium... En ze produceren wat. Dat is soms verrassend, soms ook vreselijk eh, eh, regelmatig net niet wat het zou moeten zijn. Die Amerikanen deden dat anders. Die gingen sessies organiseren met alleen maar beroepsmuzikanten. En waarvan ze van tevoren wisten dat dan het resultaat fantastisch zou zijn. Zo eh, heb ik nu op de draaitafel liggen Buck Clayton and Friends... En die cd heet The French Connection. En we gaan luisteren You Go To My Head. Heb ik dat goed gezegd? Dat is maar de vraag. Ja. George Arvinatas op het Hammondorgel. Dat er nog eh, eh, jonge muzikanten zijn die fris en monter en eh, spetterende bands oprichten. Dat is een fenomeen dat je alleen maar moet toejuichen. Een van die mensen is Roberto Rico. En die heeft ehm, een band de, genaamd His Famous... His, his Fabulous Band... En uh, ga zelf maar oordelen. Een stuk dat nog eh, mocht gedraaid worden in de tijd dat sigaretten eh, het leven van de hele maatschappij bepaalden. Smoke that cigarette. a feller with a heart of gold and the ways of a gentleman, I've been told. I'm the kind of a guy that wouldn't even harm a flea. But I can't wait till I have met the guy that invented the cigarette. I'll kill that son of a gun, believe you me. Now it's not because I don't smoke myself and I don't drink and it'll harm my health. I've smoked all my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a party or at a poker game. Everything must stop while they smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and though you smoke yourself to death, you can tell them at the Golden Gate that you hate to make them wait, but you just gotta have another cigarette. came a chance the other night. Old Dame Fortune was treating me right. The kings and queens just kept on coming around. Well, I played them hard and I bet them high, but my bluff didn't work on a certain guy. He kept on raising and laying that money down. Well, I'd raise him and he'd raise me. I sweated blood, got to sink or swim. He finally called, didn't even raise the bet. I said, Ace is full now, how about you? He said, I'll tell you in a minute or two, but right now I just gotta have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Buff, buff, buff, and though you smoke yourself to death, you can tell them at the Golden Gate that you hate to make them wait, but you just gotta have another cigarette. a date with the cutest gal, she was simply great. A high-bred, pretty fancy little dame. She said she loved me, and it seemed to me that things were going like they ought to be. So hand in hand we strolled down Lover's Lane. I kissed her once, then I kissed her twice. Things were about to work out nice. I tell you, I think we might have been there yet. I gave her a hug and a little squeeze, and she said, Honey, excuse me, please, but right now I just gotta have another cigarette. Mm, smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, and though you smoke yourself to death, you can tell them at the Golden Gate that you hate to make them wait, but you just gotta have another cigarette. cigarette. Roberto Rico was dat. En we hoorden daarin ook al eh, prachtige eh, meerstemmige zang. En dat ga ik ook laten horen in het volgende stukje van dezelfde cd. Dat is een, eh, een klassieker, een ballad. You always heard the one you love... En daar hebben ze de diepste stem van eh, het, het, eh, de hele muziekschool bijgehaald. Oordeel zelf. Eh, ja, Roberto Rico. Since this world began ja, dat is natuurlijk het aardige. Maar dat is hem helemaal niet. Dit is hem wel. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt. Still. Trio... die als gast hebben meegenomen... Stefan Grappelli, Too Marvelous for Words. streken. Laatste noot op de bas. Dat was eh, het trio van George Shearing met Stefan Grappelli. Ik ga nu laten horen, eh, omdat het een beetje het thema vandaag is... de randen van eh, de, de jazzplatenkast. Uh, klassieke muziek gespeeld door jazzmuzikanten. En ja, niet iedereen is daar een voorstander van. Ik heb daar geen mening over het wordt gespeeld en het is eh, klassiek gespeeld door jazzmuzikanten. Punt. Rondo Gracieux, Jean-Philippe Rameau. En dat wordt vertolkt door de Gypsy Boys samen met Ellen Helmus. And en de Gypsy Boys. In de Nederlandse top 10 staat al heel lang hoog de Engelbewaarder. In onze jazzlijst van vandaag staat I've Got a Date With An Angel door het eh, orkest van Dan Barrett. Got a date with an angel Gotta meet him at seven Got a date with an angel, and I'm on my way to heaven. He's so lovely beside me, and whatever betide me, I've got an angel to guide me, and I'm on my way to heaven. Soon I'll hear the bells ring out, and the choir will sing out. When those pearly gates swing out, he beckon to me. I've been waiting a lifetime for this evening at seven. I've got a date with an angel, and I'm on my way to heaven. <laughs> Thank Ja, <laughs> Rebecca Kilgore. Ik heb nu op de draaitafel liggen een afwijkend instrument... in het eh, omvangrijke repertoire van Count Basie. Die heeft natuurlijk onwaarschijnlijk veel gedaan. Bijna altijd met de piano. Maar hij heeft ook stukjes opgenomen met kleinere bezettingen... zoals we dat nu gaan horen. Count Basie op het orgel. Oscar Peterson, ja, op de piano. Dan is het al bijvoorbeeld goed... John Hurt op de bas en Louis Belson op het slagwerk. En we gaan luisteren naar het stuk Memories of You. niks meer aan toevoegen. Count Basie op het hemmen. Het eh, trio Thomas Harding heeft zich gespecialiseerd... in het verjazzen van klassieke stukken. Waaronder, zoals nu op de draaitafel ligt... Tchaikovsky's Andante Cantabile. Ja, klassiek hadden wij Tchaikovsky Andante Cantabile. Er is eh, een speciaal compositie gemaakt ooit voor het eh, orkest van Count Basie door componist Neil Hefti. En dat nummer is voor de slagwerken bedoeld geweest. En de titel is Cute. En ik heb een opname gevonden van een, eh, een band uit het westen des lands. Ja. <laughs> en dat is de eh, MCC Big Band. Een amateurband. En die hebben dat op de plaat gezet. En dat wil ik graag laten horen. Cute. door de MCC Big Band. Op de draaitafel ligt in het kader van de bijzondere instrumenten... een cd van de Dutch Winkelers Band... opgenomen in 89 naar aanleiding van hun tournee door Zuid-Amerika. Het verhaal is misschien al bekend. Daar kwamen ze in aanraking met eh, regionale en nationale blaasinstrumenten... waaronder de quena... En dat is een soort uh, grote shellschelp met eh, een mondstuk. En aan de bovenkant gaten waar je vingers op kunt zetten als bij een blokfluit. En zo kun je dat bespelen. Peter Schilperut was daar een meester in. En heeft eh, vervolgens een stuk gecomponeerd, Samba de Quinia. En dat op de plaat gezet. En luister naar het resultaat. Swing. Samba de Kina. Eh, ook bijzonder in de jazzwereld is het, het sketten, het woordloos eh, maken van uh, muziek. klanken uitstoten die dan precies volgen op de akkoorden die daarbij horen. En meester daarin is Dave Lambert. We gaan luisteren naar een stuk van Charlie Parker, Donna Lee. Dave Lambert. Should be Mama de meester op het sketgebied, Dave Lambert. Het is nu tijd voor de Peddlers. Ook zo'n groep die uh, furoren maakte in zowel de jazzwereld als in de popwereld... en eigenlijk de overgang meemaakte van eh, eh, het, het, verminderen van eh, het luisteren naar jazz... ten gunste van het luisteren naar popmuziek. Maar ze hebben hun steentje behoorlijk bijgedragen. Luister zelf naar Time After Time. tell myself that I'm so lucky to be really loved, loving you. So very lucky uh, to be the one you run and see in the evening when the day, the day is you. I only know what I know. All the passing years will always show you made my love so very young, so very new. You gotta believe me, that's true. And time after time, I keep on telling myself that really I'm so very lucky to be loved, uh, loved by you. sure you made my love so very young, so very new. And at time after time, I keep on telling myself that really I'm so very lucky to be loved Ja, de Peddlers. En daarmee zijn we een beetje gekomen aan ongeveer het einde van dit programma. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Als thema de randen van de jazzmuziek en alles wat ertussen zit. Ik ga eindigen met een mondharmonica-speler Bruno de Filippi.